uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Onderzoekscollectief Bellingcat heeft satellietbeelden aangekocht... waarop mogelijk de boekinstallatie te zien is... waarmee vlucht MH17 werd neergeschoten. Op de beelden is volgens Bellingcat een konvooi te zien... dat een boekinstallatie vervoert in Oost-Oekraïne. Ze zijn gemaakt op de ochtend voor de crash... Volgens het collectief gaat het om extra bewijs dat de raket is afgevuurd vanuit gebied dat in handen was van pro-Russische rebellen. Belgische drugstoeristen mijden steeds vaker de coffeeshops in Sittard en Geleen. Die plaatsen hadden veel last van drugstoerisme nadat Maastricht in 2012 de coffeeshops had gesloten voor buitenlanders. Sinds 1 juni geldt in Sittard en Geleen hetzelfde ingezetene criterium. Alleen de eigen bewoners hebben nog toegang tot de coffeeshops. De gemeente Sittard-Geleen is positief over de ontwikkelingen, al is het aantal straatdealers sinds 1 juni wel toegenomen. Nederland en België tekenen morgen een akkoord over de ruil van schiereilanden in de Maas ten zuiden van Maastricht. Nederland krijgt er een natuurgebied van 15 hectare bij. De buurt klaagt al langer over drugsoverlast en naaktloperij op het schiereiland, maar de Belgische politie kan er alleen met de boot komen. Nu het van Nederland wordt, kan er beter gehandhaafd worden, is de verwachting. In ruil voor het schiereiland krijgen de Belgen twee schiereilandjes van in totaal 5 hectare. Boswachters hebben boven Ameland en Schiermonnikoog een lammergier gezien. Dat is een roofvogel die normaal gesproken leeft in bergachtige gebieden. De lammergier is met een spanwijdte van ongeveer 3 meter de grootste roofvogel van Europa. Hij wordt zelden in Nederland gezien. De lammergier boven de Wadden komt uit Frankrijk, blijkt uit een zendertje dat het dier meedraagt. De boswachter vermoedt dat de vogel geen geschikte partner of eigen territorium kon vinden en daarom elders een kijkje wilde nemen. Het weer met 19 graden is het vannacht zwoel. Er vallen zware buien met veel regen en hagel. Morgen breekt de zon soms door, maar in de middag en avond ontstaan opnieuw fikse onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.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 that we don't build our hopes up too high. Cause she's got her own obligations. And so, and so do I. Me and Mrs. Mrs. Jones.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 Billy Paul, me en Mrs. Jones. Daarmee openen wij de nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed, luisteraars. Van de 22 juni alweer. Ik doe het vanavond niet alleen, want ook mijn eh, goede vriend Orno Hulshoff eh, is naar de studio gekomen... en eh, gaat ons bijstaan als het gaat om de keuze van muziek. Uh, vorige week draaide ik Easy van een heel andere formatie. Ik kan me niet herinneren wie dat waren. Maar in ieder geval ga ik hem vanavond doen van de Commodores natuurlijk met Lionel Richie. Geniet ervan. Lionel Richie met zijn uh, Commodores... And Like Sunday Morning zou je zeggen dat de titel was, maar dat klopt niet. Het is eh, Easy. En uh, dat is een korte, hele korte titel voor een heel lang nummer. Orno, goedenavond. Wat heb ik zeggen? Ja, ja moet even, even installeren natuurlijk, ja. En eerst koffie halen natuurlijk. Ja. Oh, oh, je hebt, microfoon, je, microfoon zal ik ook nog even... Ja, je hebt koffie genomen, oké. nou, ik, ik heb een heerlijk frisdrankje. Want eh, ik, ik was zo dorstig, jongen. Het is, het is ook warm weer. Dan nou, moet je water nemen. Water, oh, dat is beter. Ja, nou in, ieder geval... Die, zoete, die zoetigheid. Ja, ja, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Eerlijk voor jou. <laughs> <laughs> Eh, je hebt natuurlijk van alles voor ons meegenomen. Het volgende nummer, dan eh, <clears throat> moet je maar even bedenken... waar we wat jou betreft dan mee gaan beginnen. Ik laat de mensen nog even genieten van George Michael. Een van zijn grootste hits, Careless Whisper. van George Michael. Careless Whisper. Luister jij ook alles onder <laughs> praat je over het algemeen hard? <laughs> Wat zeg je? Ik zeg, fluister jij ook altijd? Of soms, praat je over het algemeen hart? Dat hangt van de situatie af, wat er, <laughs> wat er gaande is. Wat Als iemand het leven eh, zuur maakt, dan eh, praat ik hard. Oké hey, eh, eh, ik ga aan jou eh, de eer geven om de, om de volgende plaat aan te komen. Ja, ik had een nummer meegenomen van Level 42. Oké, maar niet Lessons in Love, hè? Toch? Nee, nee, niet Lessons in Love. Leaving Me Now. Oh jee, ben je verlaten? Ja, ja, ik ga er vandoor. <laughs> veel lijken. Eh, hm? Qua, sound. Chicago. Ja. Ja, ja, een ja, beetje, hetzelfde. ja. Eh, lekker nummer. Ja, een nummer uit 1985. Eh, net, of, ehm, ja, die ik me nou kwam in 85 uit. En wat jij net zei, het nummer Lessons is Love was een jaar later. Ah, oké. Dus dit is, toch, dus dan al 30 jaar oud, joh. Weer, dus eigenlijk niet Ja, ja, ja. ja. Klinkt zo... Uh... Zeg maar de jaren 80, de beginperiode van mijn bioscoop. waar dit blijft het allemaal een beetje hangen. Hè? Ja, hey, maar het klinkt zo... Eh, ja, hoe zeg je dat? Eh, zo recent. Ja, recent. precies, ja. ja. Hey, eh, ik heb een verzoekje van een, een, collega van mij van, van de gemeente Bloemendaal... waar ik jaren mee op personeelszaken heb gewerkt. Op een hele gezellige en ja, prettige manier, om zomaar zo maar eens te zeggen. Zij heet Els Bloemzaad. Ik ken haar meer als Els Viel eigenlijk, want dat was haar meisjesnaam. Maar goed, in ieder geval, ze vraagt om eh, die rollende steen van haar vader. Want haar vader, oh dat was een rollende steen. steen. Temptations, voor Els.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 yourself a jack of all trades. Tell me, is that what sent Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama. Mama looked up with a tear in her eye and said, Son, Temptations. Papa was een Rolling Stone Ik draai hem speciaal voor eh, Els Bloemzaart. En Els, je hebt ook gevraagd om Fantasy van Earth, Wind Fire. Nou, die komt er zo ook nog aan. Ik ga eerst eventjes eh, raad een plaatje doen eh, met, met Onno. <laughs> ja, ik bedoel, die man die wil wat geld winnen. Nou, dat kan. Ga je door voor de 1000 euro meteen? Of, of... Ja, en ik wil daarna ook nog voor de, voor de vrieskist. hè. <laughs> Oké. Okay. Uh, wie wie is dit, Orno? Eh Pop Bob, eh, Douwe Bob. <laughs> Nou, leuk, leuk dat je dat zegt. Die is Sven. Nee, nee. <laughs> Echt waar? Ja, ja. Ja, hij heeft eh, sinds kort een bandje, dat heet de Pop-Ups. Dit is een live opname. Eh, en voor de mensen die het leuk vinden, die moeten maar naar Cromenie gaan dit weekend. Want uh, er is een groot festival, ik meen de 28e. En dan of nee, sorry, de 25ste of de 26 e Want het 28ste, dan zitten we zo wat aan het eind van de maand natuurlijk. En uh, dan kan je hem ja, De 25ste toch ook wel? Ja, maar dat is ja, komend weekend. 65, ik dacht de 26e dat, eh, dat, dat ze speelden. We moeten maar even eh, googlen met de, de pop-ups en dan uh, die. En dan kan het allemaal lezen. Een heel festival met allerlei bandjes trouwens. En Sven speelt er ook. Nou, uh, leuk dat je hem aanzag voor Douwe Bob. <laughs> Douwe Bob. Ja. <laughs> Door. Els, daar komt hij hoor. Eh, we fantaseren niet. Eh, hier is hij echt voor jou. Weer twee door elkaar. Ja, weer twee door elkaar. Maar ze waren nog niet begonnen, gelukkig. <laughs> Nou, lekker nummer eh, trouwens een hele goede groep. Earth, Wind Fire Fantasy was dat. Eh, Toto, uh, die, die, ja. de daar speel ik elke week in. in ja, en Lotto ook. ja, Lotto ja, ook. Ja, Out of Love, we waren even in de war, want All Out of Love, maar dat is een heel andere groep. Ja, dat is een heel ander nummer. Ik ben nog steeds achter wie dat nee, ook wie dat nou? I'm all out of love from so without you. Nou, nou. kom, er wel op. Ja. dus, maar dit nummer is van Toto, Out of Love, uit 1990. Okay. love. I try to put the pieces together. Ja, prachtig nummer van Toto, Out of Love. Eh, nou, we zijn er inmiddels ook achter luisteraars <clears throat> wie uh, All Out of Love eh, zongen. Dat was natuurlijk Air Supply. En laten we maar eventjes draaien, vind je niet, hoor? Ja, prima. Ja. Eh, hebben de mensen daar ook meteen eventjes weer een eh, idee hoe dat ook alweer klonk. Dat was deze. was dan eh, All Out of Love. En ze gaan eh, naar het plaatje gewoon gaan ze gewoon eh, live, door. <laughs> je had een nummer gekozen van de Scorpions, hè? Ja. Wind of Change. en je had het er net over dat soms bij easy listening muziek... dan begint het allemaal heel mooi en heel rustig. En dan komt er een solo en dan barst de hel los, hè? <laughs> Ja, ja, ja. ja. dat is net ook al bij Toto. Ja, vind je het jammer? Of... Ja, als jij producer zou zijn, zou het anders Nee, ja, het gaat om het, wat je uh, in het programma... Uh, de opzet van het uh, oh, programma App en Vloed... Ja. dat bedoel ik ja. te zeggen. Ah, oké, okay, oké. Okay. Dan dus niet, per, lekkere, se het nummer dus? Nee, nee, nee, nee. Oh, nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Keus van Onno Hulshoff, Wind of Change, The Scorpions. Moscow down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by. hardrockgroep, de Scorpions. Maar dit was een eh, mooie ballad van ze. En eh, dat heette Wind of Change. We gaan eventjes naar een eh, dame die ik heel hoog heb zitten. dat is Lara Fabian. En zij brengt ons wat klassieke klanken. Het Adagio. Lara Fabian. 是。 net van Orno een Belgische zanger is. Orno. En, ja, eh, met een, eh, een, Belgische, tenminste een Belgische vader. En eh, moeder komt uit Sicilië. Oh, en het is, Lara is wel de voornaam. Ja. Maar ja, de, achternaam waarschijnlijk vond ze niet zo als een uh, artiestennaam. Mhm. ik, weet niet of ik het goed uitspreek, maar Krokaar, denk ik. Oké. Ja, dan neem je een andere achternaam. Ja, denk ik. Lara Fabian. Nou, we hebben ervan ja, genoten. Misschien anders krijg je van die lade kroket of zo. <laughs> dat soort dingen. Dan. Eh, ik heb nog een verzoekje eh, van Els weer opnieuw. Eh, Ride Like the Wind van Christopher Cross. Heb je die, zegt natuurlijk nou, hebben we die Els. Daar komt die.